Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal meldingen over naaktfoto's en filmpjes die zonder toestemming worden doorgestuurd... is de afgelopen jaren explosief gestegen. Bij slachtofferhulp hebben ze nu al twee keer zoveel gevallen geteld als vorig jaar. Het overkwam ook Anna. Zij was 16 toen ze ineens door iedereen werd opgebeld. Het ging razendsnel. Mijn broer had een foto ontvangen, mijn zusje, mijn neef. En als ik op straat liep, dan eh, ging gewoon een eh, auto die reed voorbij. Het raampje ging naar beneden. Hé hey Anna, joh, zijn borsten vast, lekkere tieten. Wat doe je voor geld? Stap in de auto. Uh, S'nachts opgebeld worden. Anna, we willen je verkrachten. Kom hier. Slachtoffers schamen zich vaak en zoeken daarom geen hulp. Slachtofferhulp komt nu met een campagne om duidelijk te maken dat mensen er niet niet alleen voor staan. Nou, een voorbeeld van hoe slecht zo'n sextingverhaal kan aflopen... is de zaak van Amanda Todd. Dat Canadese meisje van 15 pleegde zelfmoord... nadat ze online was afgeperst met naaktfoto's. Nederlander Aydin C. is daar al voor veroordeeld. Het Canadese OM heeft vannacht laten weten dat zij 12 jaar cel voor hem willen. En premier Rutte heeft vanochtend een ontbijtje met boeren. Tijdens de bammetjes en het kopje thee hebben ze het over de stikstofproblemen... en de oplossingen die zijn voorgesteld door mister stikstof Johan Remkes. Vrijdag laat het kabinet weten of ze die plannen ook gaan uitvoeren. En er is echt een einde aan het verhaal van deze bekende podcast. This is a Global Cal-Link prepaid call from... Adnan it. An inmate at a Maryland correctional facility. Serial, zo heet die podcast, gaat over Adnan Sayed. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. Volgens de makers van die podcast was het onterecht waren er in het onderzoek allemaal fouten gemaakt. Sayed was al vrijgelaten, maar de aanklagers konden er wel nog voor kiezen om de zaak over te doen. Dat gaan ze definitief niet doen en hij is dus een vrij man. Het weer nog, de dag begint fris en op sommige plekken mistig.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 Zandvoort. To. you Now Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Philips schrijft bijna anderhalf miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat slaapapneuapparaten maakt. Dat geld is nodig voor een mogelijke schikking in de VS. Die apparaten hebben mankementen die riskant zijn voor gebruikers. Het is inderdaad gelukt om een meteoriet van baan te laten veranderen. Het NASA-project is bedoeld om de aarde te beschermen tegen mogelijke inslagen van planetoïden. De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan samenwerken. Ze gaan samen programma's ontwikkelen, zoals series en podcasts. Volgens de NPO en de VRT is dat nodig om sterker te staan tegenover streamingsdiensten en commerciële zenders. En het weer geregeld zon, vanmiddag meer bewolking. Het wordt 15 tot 17 graden. take out our clothes on the floor, the weekend on the background.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 There are lonely roads we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the stars from all the battles that I fought.